Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten meer mogen worden gerekend bij een verkeersboete. Blijkt uit een zaak die de Wageningse hoogleraar Van der Meulen heeft gewonnen. Van der Meulen kreeg een boete omdat hij te hard had gereden, maar was het niet eens met de 6 euro administratiekosten. Hij vond het onacceptabel dat hij behalve de straf ook de kosten daarvan kreeg aangerekend. De hoogleraar weigerde de administratiekosten te betalen, net zolang tot er een dwangbevel op de mat viel... Daarmee kon hij naar de rechter stappen. Het ministerie van Justitie bestudeert de consequenties van de uitspraak nog, zegt een woordvoerder. Prins Frizo is nog altijd niet buiten levensgevaar. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanmiddag gemeld. Het medische team in het ziekenhuis in Innsbruck heeft gevraagd het aantal bezoekers aan de prins beperkt te houden. Koningin Beatrix en prinses Mabel waren aan het begin van de middag op bezoek bij de prins. Frizo werd gisteren bedolven onder de sneeuw. Na 20 minuten werd hij bevrijd, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Na de persconferentie van vanmiddag in Leg is duidelijk geworden dat Friso ten tijde van het ongeluk een helm droeg. Premier Rutte heeft een geplande wintersportvakantie uitgesteld. Hij wacht de ontwikkelingen rond Prins Friso af, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd gezegd. Irene Wust en Sven Kramer gaan na de eerste dag van de WK Allround in Moskou aan de leiding in het klassement. Kramer werd vanochtend achtste op de 500 meter, maar won met overmacht de 5 kilometer. Hij liet daarbij een nieuw baanrecord noteren. De top 3 bij de mannen bestaat volledig uit Nederlanders. Achter Kramer staan Blokhuizen en Verwij. Irene Wust leidt bij de vrouwen. Ze werd derde op de 500 meter, eindigde als tweede op de 3 kilometer.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 Iedere vrijdagmiddag doen we dat tussen 3 en 5. Mocht je nou op vrijdagmiddag geen tijd hebben, zaterdag doen we het nog een keer. En dan tussen 7 en 9 komen ze allemaal nog een keer voorbij. 22 jaar weer van deze Euro Breakdown, aflevering 7. Vandaag alweer 17 februari 2012. In de lijst zitten 17 stijgers, 1 blijven. 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En er twee platen eruit moeten, beide na 16 weken. Malone Raudet met New Age en Lady Gaga, You and I. En snel stijger hebben we ook al gehoord, Mikkel Kinuaku. De Home Again gaat namelijk in één keer 9 plaatsen omhoog. Snelste daler Tyreek Flowrider, Hangover 8 plaatsen naar beneden. een goede week voor Kevin Gore en al alweer 17 weken genoteerd in de lijst en daarmee het langs genoteerd geschiedenisboeken zitten vol met 17 februari. Zo ook 1753. 17 februari wordt in Zweden gevolgd door 1 maart. Als het land overstapt naar de Juliaanse kalender op de Gregoriaanse kalender. 1952 op deze 17 februari Kees, eh, Kees Broekman die wint voor het eerste Nederlandse medaille tijdens de Olympische Winterspelen.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 Van 21 naar 15 en daarvoor Beyoncé Love on top. In de vierde week omhoog van 24 naar 17 dan missen we 16. Ja, dat klopt. Hier is van Bruno Mars. It Will Rain staat 12 weken in de lijst en zakt van 9 naar 16. I'm gonna marry the, the night. Nee, zo heet de single van Lady Gaga. Dan vinden we in de zevende week terug van 17 omhoog naar 14. I'm gonna En die heet Mary the Night. Op nummer 20 vinden we deze week Spencer Hill en Nadia Ali en Believe It. Alweer 7 weken in de lijst, gaan omhoog van 25 naar 20. Rihanna, You're the One in de 14e week zakken het van 12 naar 19. Coach E en de Easy Way Out staat nu 10 weken in de lijst en zakken van 14 naar 18. Beyoncé Love van Top staat 4 weken in de lijst, gaat van 24 omhoog naar 17. Bruno Mars is een beetje over. It Will Rain zakt namelijk van 9 naar 16 in de 12e week. Whistle Calavi, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wild and Free in de 5e week. 6 plaatsen omhoog van 21 naar 15. Lady Gaga, Mary the Night, 7 weken in de lijst, omhoog dus van 17 naar 14. Ed Sheeran en zijn Lego House staat 12 weken in de lijst en zakt van 11 naar 13. Slechte week ook voor Katy Perry, The One That Got Away, zakt namelijk van 5 eh, naar 12. En dat alles in haar 12e eh, week ook dat ze in de lijst van Europa staat. Ondertussen alweer tien voor half vijf. Om half vijf gaan we nog eens kijken naar het weer en verkeer. Wat het allemaal gaat doen dit weekend. En natuurlijk even voor vijf de nummer 1 van Europa. En of dat nog steeds Adele met Hard Turning Tables is. Dat hoor je om eh, na zo'n vijf minuten voor vijf. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 11 in handen van Vun en Naili Monwa. We Are Young gaat in de vierde week omhoog van 19 naar plek nummer 11.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 This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. slechtste weken voor hun. Ze zakken namelijk deze week van 7 naar 9. Twee plaatsen verliezers dus voor de band die, eh, of tenminste de band, de liedzanger daarvan. Die gisteren nog eh, op BBC 2 Toren was, radiostation daar. Want eh, Chris Martin die denkt dat het heel lastig wordt om een Brit Award in de wacht te slepen. De kans is heel klein dat de CD Milo Xyloto de prijs voor beste album wint. De plaat neemt namelijk in die categorie op tegen 21 van Adele. Alleen als Adele al haar albums op een of andere manier kan laten verdwijnen, dan maken wij nog een kans. Aldus Martin tegenover de Britse radiozender BBC2. De bandleden van Goldplay kijken allemaal erg naar de Brit Award. Sommige artiesten maakt het niks uit, maar wij vinden het geweldig. Het is net een soort Olympische Spelen, aldus eh, Martin, maar dan juist voor de bands. Het is leuk om dan ook nog eens een medaille te winnen. Coldplay is genomineerd voor twee Brit Awards, één in de categorie dus beste album en eentje als Britse beste band. Wilma kans op drie prijzen. De Brit Award worden eh, dinsdagavond uitgereikt in de O2 Arena in Londen. En Chris Martin verwacht dus niet dat ze in ieder geval de titel beste eh, album kunnen ze denk ik wel vergeten, zegt hij. Die zal wel weer naar eh, Adele gaan met haar album 21. ZFM, Westkust, weerbericht. Het is alweer bijna 1 minuut over half 5 op vrijdagmiddag. Ik hoop dat je een leuk weekend tegemoet gaat. Wat gaat het weer dan doen dat weekend? Dat ga ik je vertellen. Vandaag is het nog overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Er Soms nog wat eh, ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Meest matige tot eh, en matige <laughs> west- tot zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht en overheerst wel weer de wolking en blijft wel droog. En de temperatuur daalt naar een graad of 5. Met alles bij een matige zuidwestelijke wind. Morgen dan overheerst nog altijd de bewolking. Valt er van tijd tot tijd wat lichte regen. De zuidwestelijke wind is dan duidelijk aanwezig en het waait aan zee zelfs hard. Temperatuur morgen nou, ik doe een gaatje of 9. Zaterdagavond dan valt er nog wat lichte regen, maar zondagnacht blijft het wel weer droog en klaart het geleidelijk op. De wind die draait naar noordwesten over matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt met 2 graden net boven het vriespunt. Zondag dan zien we vaak de zon, maar soms ook wel bewolking en uit die bewolking kunnen zelfs eh, buien zijn van winters karakter. Ze kunnen namelijk gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. Temperatuur zondag wel boven het vriespunt, maximaal 5 eh, graadjes. Zondagavond, maandagnacht, dan is het vrij helder. En doordat het zo helder is, daalt de temperatuur zelfs nog iets onder het vriespunt heb ik nog één waarschuwing voor je, want je moet niet te hard rijden in Haarlem op de Prins Bernhardlaan. Daar staan ze nog steeds namelijk te flitsen, dus eh, hou je daar eh, maar netjes aan de snelheid, dat is het veiligste. Ladies and gentlemen, let's go! Hier is... We gaan door met een van de winnaars van de Sound of the BBC van uh, vorig jaar volgens mij, Jesse G en haar single Domino. Die staat al vier weken in de lijst en gaat omhoog van uh, eh, 15 naar plek nummer 8 alweer. I'm feeling sexy and free. due to my en She Doesn't Mind. Alweer 9 weken staat hij in de lijst en gaat omhoog van 13 naar plek nummer 6. En voor Jessie G en haar single Domino, <laughs> daar staat ze 4 weken mee in de lijst en ze doet het eh, goed daarmee op. Vorige week nog op 15, deze week halveert ze bijna haar plek, want ze eh, komt terecht op plek nummer 8. Er staat er eentje tussen, die is van eh, Aura Dione en Geronimo, die is gezakt in de tiende week van 4 naar plek nummer 7. Langzaamaan gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 weten we welke plaat deze week nou de beste is van allemaal.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 Voordat het zover is ga ik eerst nog zeggen dat op 6 Jean-Paul She Mind stond. 7 Aura Dione en Geronimo. 8 is er voor Jesse G en Domino. Coolplay vinden we op 9 met Charlie Brown en Timmy Tempa. SNL en The Love Suicide is nummer 10 deze week. Mocht je de lijst willen nalezen, dat kan hè. Vanaf 5 uur staat hij gewoon weer op internet. www.zfmzandvoort.nl en dit was de nummer 1 van vorige week. Zak deze week naar 3 toe. In de 11e week Adele en Turning Tables. van deze week vinden we op plek nummer 2. Negen weken staan ze in de lijst en dus nog steeds op nummer 2. De Studio Killers en de out to the Bouncer. Adele zakte van 1 naar 3 en dat betekent dat er een andere plaat andersom gaat van 3 naar 1. Gavin DeGraw is op dit moment de beste plaat in Europa. Zeven weken lang staat hij in de lijst met een Soldier.